4 uur. Mark Hokke met het NOS-journaal. De Amerikaanse presidentsverkiezingen zijn over zo'n anderhalve week. Bij een bombardement op twee gevangenissen in Jemen... zijn vermoedelijk tientallen gevangenen en cipiers om het leven gekomen. Saoedische gevechtsvliegtuigen bombardeerden de gevangenissen... in een stad die in handen is van de Houthi-rebellen. De Houthis vechten al sinds 2014 tegen het leger van president Hadi... Saudi-Arabië helpt Hadi bij zijn pogingen de Houthis in Jemen terug te dringen. De Servische premier Vucic is met zijn familie ondergedoken... omdat in de bosjes bij zijn huis wapens zijn gevonden. Het ging om een koffer met daarin een antitankwapen, handgranaten... en munitie voor een scherpschutter. Volgens de Servische minister van Binnenlandse Zaken... was de plek waar de wapens lagen ideaal voor een aanslagpleger. In Rotterdam is gisteravond een politieagent meegesleurd door een automobilist die hij wilde aanhouden. Agent hing met zijn arm door het raam om het slot van binnenuit open te krijgen. De bestuurder reed eerst achteruit over de benen van de agent en later vooruit. Daardoor werd de politieman nog meters meegesleurd. De bestuurder is verderop alsnog aangehouden. Vannacht is de wintertijd weer ingegaan. De klok is om drie uur een uur teruggezet. De wintertijd is eigenlijk de standaardtijd. Vorige eeuw werd de zomertijd bedacht om zo langer gebruik te kunnen maken van het zonlicht... en op die manier energie te besparen.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 I feel inside. 节奏。 Ain't my fault they all be jocking. Keep up. Players only. Come on, put your pinky up to the moon. what y'all trying to do. closer, breathe in and get a bit higher. You'll never know what hit you. see that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 vez.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 we can don't need no reason why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 Carrie. say